Goedenavond, ik ben Juri met het nieuws van NOS op 3. De Duitse politiek is het niet eens geworden over strengere migratieregels. De regering en de oppositiepartijen hebben vandaag overlegd... maar de regering gaat niet ver genoeg, vindt de oppositie. Duitsland komt met extra grenscontroles om illegale migranten het land buiten te houden. De oppositie wilde nog een stapje verder gaan door ook asielzoekers aan de grens te weigeren. En dat kan simpelweg niet, zeggen de ministers. Meer dan duizend wetenschappers op universiteiten houden hun baan... want de minister zet een streep door een bezuiniging van 215 miljoen euro. Wel moet dat bedrag nu ergens anders vandaan komen... omdat de overheid anders geld tekort komt. Daarom schrapt de minister de beurzen voor beginnende wetenschappers. De overheid moet met regels komen voor arbeidsmigratie. Dat zegt een adviesraad. Bedrijven verdienen veel aan goedkope arbeiders uit het buitenland... maar die worden niet altijd goed behandeld... Vooralsnog zijn het vooral mensen uit bijvoorbeeld Oost-Europa. Maar dat verandert, zegt de adviesraad. Omdat er steeds minder eh, migranten vanuit eh, Europese landen zullen komen... zullen ook bedrijven moeten nadenken over eh, wie zij in de toekomst willen aantrekken. En daar moeten ze ook goed voor zijn. Dus goed loon aanbieden. Ehm, het moeten ook beroepen zijn die passen in de economie die wij graag willen. Het wordt tijd dat de overheid daar iets op gaat verzinnen, vindt de adviesraad. En het Nederlands elftal is zojuist begonnen aan de wedstrijd tegen Duitsland. Oranje begon zaterdag al goed aan de Nations League... met een 5-2 overwinning op Bosnië en Herzegovina. Maar dat zegt niet zoveel, volgens mijn sportcollega Tom van het Hek. Nederlands elftal speelde tegen de nummer 75 van de wereldranglijst van de FIFA-ranking. Kreeg enorme ruimtes, kon al dat eh, frivoliteiten, eh, konden ze zich ook permitteren. Kreeg twee tegengoals te verwerken op vijf tegenaanvallen. Dus in dat opzicht waren er ook voldoende kritische punten. Eh, ja, licht positief gestemd mag je zeker zijn na die wedstrijd. Maar de echte, zeg maar, proof of the pudding komt vanavond als Duitsland op bezoek komt. Ze zijn nu ongeveer een kwartiertje bezig in de Johan Cruijff Arena. Het weer, het blijft vanavond en vannacht regenen. Morgen plenst het ook flink door en dan wordt het zo'n 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het helemaal vast op de N247 Hoorn Amsterdam.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 see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I hear a great winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. MUZIEK kisses Those sunburned hands I used to hold Since she went away The days grow long Oh, soon I hear Winter song But I miss you most of all The Falling Leaves. <laughs> en de Autumn Leaves en uh, Summertime ineengevlochten door ehm, de grote band van Friso en de Van Druten Brothers. Nederlandse band met alleen maar gelouterde muzikanten die eh, prachtige dingen hebben gedaan. Een tienmansband aangevuld met strings onder leiding van, kan ook niet anders, Erneu Ola. De man die overal de mooiste vioolgroepen achter zet. Welkom in het tweede uur ZFM op zondag. Eh, ZFM Jazz op zondag om beter te zijn. Vandaag samengesteld en gepresenteerd op Peter den Boer. Het tweede uur is ook gevuld met de mooiste dingen. En ik ga nu schakelen naar een dame, Hannah Richardson. En die zingt voor ons een nummer dat we kennen als een hit van uh, Fats Domino, I'm Walking. I'm walking, yes indeed, and I'm talking about you and me, and I'm hoping you'll come back to me. I'm lonesome as I can be, and I'm waiting for your company. I'm hoping that you'll come back to me. What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run, run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I would even die. I'm walking, yes indeed. I'm talking about you and me, and I'm hoping that you'll come back to me. I'm talking about you and me, and I'm hoping you'll come back to me. I'm lonesome as I can be, and I'm waiting for your company. I'm hoping that you'll come back to me. What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. for you, pretty baby, I would even die. I'm walking Yes, indeed, and I'm talking about you and me, and I'm hoping you come back to me. You come back to me. I'm hoping you come back to me. Hannah Richardson, I'm Walking. Edwin Rutte staat ook in het programma van eh, Jazz in Zandvoort. Ergens volgend jaar. Eh, ik geloof in januari. Maar dat eh, weten de kenners natuurlijk al lang. Eh, er is een cd waarin hij speelt met allerlei muzikanten. Maar de mensen naast hem zijn Frits Landersberg op de vibrafoon... en Edwin Corzilius op de bas. They can't take that away from me. Baba Baba doo dee doo reet tweet twee.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 Still, I always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life they can't take that away from me. Nay, they can't take that away from. They can't take that away from. They can't take that away from me. Papa doo doo doo doo. weg zijn de klanken van de vibrafoon van Frits Landersbergen. Ja. Hermien Durlo, onze nationale chromatisch spelende mondharmonica mm, dame, die ook fantastisch saxofoon speelt. We gaan haar horen in een, van de cd in Sunza en Durlo. So Sin En we gaan luisteren naar het nummer Favela. O morro não tem vez e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês. Quando derem voz ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar. É um, é dois, é três, é cem, é mil e a batucada. Quando derem voz ao morro, toda a cidade vai Quando derem voz ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar. É um, é dois, é três, é cem, é mil e a batucar. Quando derem voz ao morro, toda a cidade vai cantar. Forwards to the 60s. Frans de Wijs, piano. Ruud Jacobs, bas. Peter Ipma's slagwerk. En Thijs van Lier, inmiddels 76. Eh, op de fluit. We gaan luisteren naar Autumn Leaves. Dat was eh, Cast Your Faith to the Wind. Het orkest van Quincy Jones. 91 inmiddels. Een ongelooflijk productieve muzikant, arrangeur, ehm, organisator, big band leider. Een geweldige muzikant die op vele plekken eh, tegenkomt... en als begeleider van de groten der aarde. onze Heemsteeds zangeres Yvonne Weijers. Een sympathieke zangeres die allerlei projecten in haar carrière doet, heeft gedaan... en allerlei richtingen uitprobeert en van alles en nog wat op de plaat heeft gezet. Ik heb eh, hier een cd met Kanja Witmer piano... Simon Planting op de bas... Nout Ingenhaus op slagwerk Ruud Eeuwen op de saxofoon en Jeroen Zijlstra trompet.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 Comes love, nothing can be done. Don't try there isn't any use. You'll start sliding when your heart turns on the juice can lose it in a day. Comes a toothache, see your dentist right away. Comes love, no, no, no, nothing. lose your way, don't fight it. Comes love, nothing can be done. Yvonne Weijers uit Heemstede met een prachtige begeleidingsband. Ik ga nu naar Jaap Dekker de Boogie Woogie pianist in 2020 overleden. En de oudere Zandvoorters zullen hem zeker nog herkennen... van de talloze keren dat hij hier op het Zandvoortse Jazzfestival... dat toen nog rijkelijk eh, jaarlijks werd, gehouden... Eh, altijd acte de présence gaf en eh, overal en nergens in Zandvoort... ook in heel veel strandtenten de boel fantastisch op zijn kop zette... Ik ga laten horen een boogie woogie stuk. En dat heet Good Morning Blues. En we horen hem op de piano en de mondharmonica. in Zandvoort hebben we regelmatig in het basistrio in uh, Jazz in de Krocht zien opgesteld. Frits Landersbergen, dan wel op het slagwerk, dan wel op de vibrafoon. En daar is hij een kei in. In het oosten van het land hebben we een andere kei op de vibrafoon en de marimba. En dat is Hein de Jong. Die ook al heel wat jaren aan de weg timmert en... Eh, met prachtige muziek ons eh, steeds verrast. Ik heb nu een cd waar Hein de Jong wordt medebegeleid door Chris Strik op het slagwerk... Berend van den Berg piano... en Stefan Lievenstro op de bas. En we gaan luisteren naar een uh, klassieker van Cole Porter. Just One of Those Things. van den Berg op de vibrafoon. Je luistert nog steeds naar ZFM op zondag. ZFM Jazz op zondag om maar precies te zijn. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Ik heb nu op de draaitafel liggen Ellen Helmus, de fluitiste. Ellen H-band heeft ze veel succes geoogst. Is in... 2011 eh, overleden, 54 jaar slechts. En ik heb hier een cd waar dezelfde Berend van den Berg die we net hoorden... Uh, eh, begeleid. Frans Tunderman op de bas. Marcel Seriese, ook een goede bekende in uh, jazz in Zandvoort. En wij gaan luisteren naar het stuk Doen You Don't Know What Love Is. Don't Know What Love Is. En van de fluitiste Ellen Helmers gaan we naar pianiste schuine streep zangeres Sanna van Vliet. Ook een oude bekende bij uh, Jazz in Zandvoort. En die heeft zich omringd en eh, natuurlijk met eh, de mooiste muzikanten. Marius Beets, daar is hij weer op de bas. Erik Ineke op het slagwerk. Ferdinand Povel op de sax diverse nummers. Niet op het nummer dat wij nu gaan horen. Maar dat is daar niet minder. It's not easy being green. Sanna van Vliet. It's not that easy being green. Having to spend each day the color of the leaves. I think it could be nicer being red, yellow, or gold or something much more colorful like that. It's not that easy being green. Seems you blend in with so many other ordinary things. People tend to pass you over, cause you're not standing out like the flashy sparkles on the water or stars. like a tree. If green is all there is to be, it can make you wonder why. But why wonder? I'm green. do fine. It's beautiful, and I think it's what I want to be. van Vliet. We zijn bijna aan het einde van eh, ZFM Jazz op zondag. En eh, volgende week zit hier weer een collega... want het programma gaat vooralsnog gewoon steeds maar door. En elke week blijken er weer prachtige pareltjes uit de jazzkasten te komen. Ik heb op de draaitafel The Winners Wessel Ilken Tribute. allemaal mensen die te maken hebben met eh, het winnen van of het bijdragen aan de Wessel Ilken Jazzprijs. En we horen Marcel Serierse op slagwerk, Olaf Taarskien gitaar... Frits Landsbergen, Rob van Babel, Toon Roos, Ruud Breels, Jan Menu. En we gaan luisteren naar Beautiful Love. Dat was hem dan. Bedankt. Wij horen alvast de, eh, de, de klanken van eh, <laughs> de concert. Kies een internet Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Madeleine Bell. Tot volgende week. ZFM op zondag. Fijne dag en bedankt voor het luisteren. Die bij je past met de KPN Unlimited series. Op het beste mobiele netwerk van Nederland that I've ever seen.